Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nederlandse filmproducenten willen een schadevergoeding van ruim een miljard euro van de Nederlandse staat. Dat bedrag zijn ze naar eigen zeggen misgelopen door illegale downloads. Volgens de filmbranche is de staat daar verantwoordelijk voor... omdat die jarenlang heeft volgehouden dat het kopiëren uit illegale bron was toegestaan. De producenten en distributeurs willen ook dat de staat met maatregelen komt om piraterij aan te pakken. Ze willen binnen twee weken in gesprek met staatssecretaris Dijkhoff van Justitie, anders stappen ze naar de rechter. In het noorden van Mali is een VN-basis aangevallen door gewapende mannen. Het gebeurde niet ver van de stad Timbuktu, meldt persbureau Reuters. De aanvallers reden met een auto vol explosieven naar de ingang van het kamp en brachten die daar tot ontploffing. Vervolgens vielen zij de basis aan die op dat moment leeg was en op een, op een aantal bewakers na. Tegelijkertijd werd ook een controlepunt van de VN dicht bij het vliegveld beschoten. Het is niet duidelijk of er bij de aanvallen in Mali slachtoffers zijn gevallen. In Nederland zijn nu zo'n 20 mensen besmet met het Zika-virus. Minister Schippers zegt dat zij het virus hebben opgelopen in Suriname. Ze voegde eraan toe dat Nederland gelukkig niet de gele koortsmug heeft die het virus verspreidt. De minister maakt zich meer zorgen over de situatie in het Caribisch gebied, waar de mug wel voorkomt. Volgens Schippers helpt Nederland waar het kan om de muggen te bestrijden. Het RIVM houdt de situatie in Nederland in de gaten en volgende week praat het instituut de Tweede Kamer bij over het Zika-virus. In Petten wordt binnenkort geëxperimenteerd met een nieuw soort kerncentrale, de gesmolten zoutcentrale. Die is volgens Nucleair Instituut NRG veiliger dan normale kerncentrales. Ook produceert die minder kernafval. Het afval dat toch nog overblijft is veel minder lang radioactief, een paar honderd jaar in plaats van honderdduizenden jaren. Volgens het instituut is er wereldwijd interesse voor het experiment.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 decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I should know. I can fly high, I can go low.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 Girl, give me your attention, baby. I gotta tell you a little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 我下注，全中。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 stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy is blowing Dixie. saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans. rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans. ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM Yo, this one right here is for the dropout of schoolers The future cougars, the Mary Jane abusers The ones that choose to be losers For the